Voor maandag en vrijdag zijn er opnieuw protestmarsen aangekondigd. Afgelopen donderdag staakten miljoenen Venezolanen ook al. President Maduro heeft voor volgende week zondag verkiezingen uitgeschreven voor leden van een speciale volksvergadering. Die moet een nieuwe grondwet opstellen. De oppositie zegt dat Maduro te veel macht naar zich toetrekt en roept op tot een boycott van de verkiezingen. In de Afghaanse provincie Kandahar zijn zeker zeven buspassagiers die waren ontvoerd gedood. Volgens een regeringswoordvoerder zijn de afgelopen dagen zo'n 60 mensen ontvoerd bij aanvallen op bussen door de Taliban. 20 passagiers konden ontsnappen, 30 mensen worden nog vastgehouden. De bussen waren onderweg van Kandahar naar de naastgelegen provincie Uruzgan. Daar waren tussen 2006 en 2010 Nederlandse militairen gestationeerd. Na hun vertrek nam de invloed van de Taliban in Uruzgan weer snel toe. Bij een schietincident in Amsterdam-Noord is een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd in zijn been geschoten, meldt de politie. De schietpartij was rond middernacht. De daders zijn op een scooter gevlucht. De nieuwe communicatiechef van president Trump, Anthony Scaramucci, heeft zijn oude berichten op Twitter gewist. Er waren berichten bij met complimenten voor Hillary Clinton. Tijdens de verkiezingen de uitdager van zijn nieuwe baas Donald Trump. Verder pleitte Scaramucci voor strengere wapenwetten en hekelde hij mensen die klimaatverandering een hoax noemen. Het weer, vannacht wat minder buien, het koelt af tot een graad of 14.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 close my eyes. It's three in the afternoon. Then I, I realize that she's really gone for good. don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again, but I fell hard.